uur. City met het NOS Journaal. Het Israëlische parlement heeft in een eerste stemming... voor omstreden hervormingen van het rechtssysteem gestemd. De huidige ultrarechtse regering van premier Netanyahu... heeft al langer plannen om de macht van het Hoge Rechtshof in te perken... en in plaats daarvan het parlement veel meer macht te geven. Tegenstanders gaan al maanden de straat op om tegen de plannen te protesteren... Zij vrezen dat minderheden minder rechten zullen krijgen zoals Palestijnen of mensen van de LHBTI-gemeenschap. Er volgen nog twee stemmingen voordat de wijziging in Israël daadwerkelijk ingaat. Voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff is niet beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat zei hij in het tv-programma Op 1. Dijkhoff werd genoemd als een van de namen om Mark Rutte op te volgen als lijsttrekker. Samen met demissionair justitieminister Dylan Jasilgus. Het aantal afhandelingsbedrijven dat actief is op Schiphol moet omlaag, van 6 naar 3. Demissionair minister Harbers wil zo de werkomstandigheden verbeteren... voor de bagagemedewerkers die bijvoorbeeld vliegtuigen laden en lossen. Doordat Schiphol jarenlang bedrijven met elkaar liet concurreren... werd dat werk steeds zwaarder. De Europese Unie heeft ingestemd met een nieuwe regeling... voor het versturen van persoonlijke gegevens... van Europese gebruikers naar de VS omdat de privacyregels in de EU een stuk strenger zijn... moeten Amerikaanse techbedrijven zich aan allerlei afspraken houden... om gegevens van Europese burgers op te slaan. De nieuwe regeling moet bijvoorbeeld betere bescherming bieden... tegen spionage door Amerikaanse inlichtingendiensten. Grote techbedrijven als bijvoorbeeld Facebook... kregen eerder hoge boetes voor het overtreden van de regels. Het weer vannacht wat regen in het noordwesten. Vandaag is het warmer dan gisteren.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 Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Hace rato tengo sed. no sé tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo.